een Klomp met het NOS-journaal. De stoet boeren die in Apeldoorn rondreed... rijdt inmiddels weer weg van de stad. De boeren met trekkers wilden naar het politiebureau... om boeren die daar vastzitten te bevrijden... maar ze stuiten overal op politie. De burgemeester stelde een noodverordening in... waardoor de hele avond een grote politiemacht kon worden opgesteld... om de boeren tegen te houden. Veel wegen waren afgesloten om de toegang voor de boeren te belemmeren. Inmiddels trekt de stoet richting Beekbergen. President Poetin sluit niet uit dat er spanningen ontstaan met Finland en Zweden... nu die landen toetreden tot de NAVO. Dat meldt het Russische staatspersbureau Interfax. Poetin waarschuwde opnieuw dat Rusland moet optreden... als de NAVO militaire infrastructuur in Finland en Zweden neerzet. Turkije maakte als enige land bezwaar tegen het NAVO-lidmaatschap van de twee landen... maar ging gisteren toch akkoord. De Amerikaanse zanger R. Kelly is in New York veroordeeld tot 30 jaar cel voor seksueel misbruik. Hij werd vorig jaar al schuldig bevonden. De 55-jarige zanger gebruikte zijn status om jonge en soms minderjarige slachtoffers te verleiden en te dwingen tot seks. Kelly spreekt de beschuldigingen tegen. Het is de eerste veroordeling voor de zanger... die al sinds zijn eerste successen in de jaren 90 wordt beschuldigd van seksueel misbruik. In twee andere Amerikaanse staten lopen ook nog rechtszaken tegen R. Kelly. Op Wimbledon is tennisser Tim van Rijthoven door naar de derde ronde. Hij won in vier sets van de als vijftiende geplaatste Amerikaan Opelka. Tellen Griekspoor plaatste zich niet voor de derde ronde.